Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Canadese politie heeft de tijd opmerkelijk rustiger is in Oost-Oekraïne. De leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne hadden vandaag telefonisch overleg. En ook zij concludeerden dat het beter gaat met de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. De Chileense vulkaan Calbuco is voor de derde keer uitgebarsten. Vorige week barstte die ook al twee keer uit. Afgelopen dagen leek de vulkaan tot rust te zijn gekomen... maar geologen hadden al gewaarschuwd voor nieuwe uitbarstingen. Bewoners in een gebied van 20 kilometer rond de vulkaan waren geëvacueerd. Mensen die net terug waren gekeerd naar hun huis... om de dikke lagen vulkaanas op te ruimen, die moeten nu opnieuw weg. De Belgische schrijver Mark Schavers heeft de Gouden Boekenuil 2015 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn boek Orgelman. Dat gaat over de Joodse schilder Felix Noesbaum, die door het regime van Hitler werd vernietigd. Volgens de jury reconstrueerde Schavers het leven van Noesbaum uitputtend, meeslepend en met een indrukwekkende volharding. Het weer, Vannacht is het 2 tot 5 graden en het is droog. Morgen, morgen overdag is het ook droog, vooral in het noorden schijnt dan de zon en het wordt een graad of 12. Morgenavond in het noorden kans op een bui, maar zaterdag is er weer overal zon en dan is het 10 tot 15 graden.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 Music makes my day. En dat wordt hier prachtig eh, gezongen door Marvin Welsh en Fair. En dat zijn natuurlijk de Shadows, begeleidingsband van Cliff Richards. En John Ferrer als aanvulling met het hoge stemmetje. John Ferrer. John Ferrer had een relatie met Olivia Newton-John in die tijd. Ik was in de jaren 70 in een concert met de Flying Burrito Brothers. De Shadows, dus Marvin Wells en Ferrer. In deze samenstelling met Brian Bennett op drums... Cliff Richard als gast en Olivia Newton-John als gast. En eh, dat was nog voor de periode, luisteraars.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 in dit geval van Diana Kroll met As Time Goes By. We gaan genieten van eh, Slim Whitman. En ik kwam toevallig achter eh, dit nummer... Eh, the Love of the Waterfall... toen wij vrijdag een week geleden... een aantal gasten hier in de studio hadden... die morgenavond gaan optreden in de krocht trouwens... Eh, met een, eh, een American Festival met bluegrass muziek en eh, country en gewone blues-muziek Gaat geweldig worden. Ik ga er ook naartoe samen met twee anderen. En ik ga daarvan genieten. maar die, die, dat nummer Waterfall, daar werd ik op gewezen. The Love of the Waterfall, zo moet ik het zeggen volledig. Daar werd ik op gewezen door een van de gasten. En het is ook een prachtig nummer. Slim Whitman, hij heeft heel veel mooie repertoire op zijn naam staan. En heeft een hele aparte stem, luister maar. I hear through virgin timber talk The love the waterfall. Ja, en daar was hij ook eh, erg beroemd om. Eh, die kopstem die hij eh, gebruikte tijdens zijn nummer Slim Whitman. Nou, ik denk dat hij wel eh, enkele honderden liedjes eh, op de geluidsdragers heeft gezet. Dus als u thuis over een, eh, over een muziekprogramma beschikt... zoals Spotify bijvoorbeeld en u, zoekt op Slim Whitman... dan kunt u een hele avond non-stop genieten van zijn heerlijke muziek.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 Want daar luistert u naar. Eh, Loes Jacobs, de, die luistert ook mee. Daar ben ik heel blij mee, Loes, dat je meeluistert. En voor jou speciaal namens Dolly... Dolly uh, Tempierik, die mij natuurlijk altijd assisteert in het programma als, als we lunchen bij ZFM Zandvoort. Last Sick Blues van Hank Williams. Daar komt hij. I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy's such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. I got the love thick blue. Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet Daddy. Such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm I got the love Big Blue. Hank Williams eh, zong speciaal voor eh, Loes Jacobs, Love Lovesick Blues. Ja, en als ik eh, merk dat mensen naar Zivem Zandvoort luisteren... misschien hebben ze al vaker geluisterd, maar heb ik dat niet opgemerkt. Maar nou ik het opmerk, ja, luisteraars, dan krijgen ze een bonus van me. En, want Loes heeft ook gevraagd om de Twilight in Tennessee. Nou, ik heb een uitvoering van Jimmy Wakely... en ik hoop dat dat de goede is. Want er bestaat er ook eentje van Arlene Barton. Die zingt dan weer samen met Jimmy Wakely. Maar ik zal Jimmy maar draaien, want dat is de meest voorkomende. En eh, ik denk dat ik aan de goede wat te pakken heb. There's stardust stone fields of time in Tennessee. The new moon is slowly rising, twice as big as any moon should be. To folks who know the South, it's not surprising. It's twilight time in Tennessee. There's nothing in the world could be more thrilling. The music that you hear is love's refrain. You've never seen so many hearts as willing. It seems to be just one big lover's lane. The shadows are softly falling. in the world could be more thrilling. The music that you hear is love's refrain. You've never seen so many hearts as willing. It seems to be just one big lover's lane. The shadows are softly falling one more memory. Romance is in the air and love is calling. It's twilight time in Tennessee. Heerlijke repertoire. Nou, ik kan u verzekeren, dames, eh, thuis. Eh, het is hier ook Twilight eh, Time in de studio. Dankzij dat mooie nummer. Ja, soms dan ontdek je repertoire dankzij de luisteraars die verzoekjes aanvragen. En dan schrijf ik die meteen op mijn account. Want dan kan ik ze niet vergeten. En dan kan ik ze de volgende keer nog eens, nog eens draaien. Heerlijke muziek, dank jullie wel. Namens alle luisteraars ook natuurlijk. Want die genieten daar ook mede van. Dus even kijken, wat had ik nog meer? wil u natuurlijk mededelen dat u luistert naar eh, ZFM Zandvoort. Eh. ik, word, ik word nu gegroet door mijn collega's, luisteraars, die verlaten de studio. Eh, Jaap Koper, die net een prachtig programma heeft gemaakt... met een hele goede zangeres. Dat heeft u kunnen horen live. mijn collega Willem Boer komt nu ook binnen. En nou, het wordt nog, hier, het wordt nog druk in de studio. En eh, eh, Willem die gaat ons straks vast nog wel iets vertellen over zijn nachtprogramma. Want er komt weer een nachtprogramma aan. En dat begint eh, op de, in de nacht van 7 mei. Dat is ja, volgende week eigenlijk. Hè. Dan ga ik eerst van 10 tot 12 uur weer bedienen met Tussen App en Vloed. Met mooie liedjes. En daarna komen er nog veel mooiere liedjes. Want dan komt Willem en die heeft een eh, arsenaal aan nummers meegenomen. Nou, dan kan je eh, eh, vijf jaar mee vullen. <laughs> maar in ieder geval keus genoeg. En u kunt dan ook waarschijnlijk verzoekjes indienen. Nou, volg hem maar een beetje op de Facebook-site Zandvoort Bruist. want zijn bijnaam Willem Bruis, dat, die zal er helemaal uitkomen die nacht. Hij zal u onderhouden met de heerlijkste muziek. Nou, dat eventjes gemeld. Ik ga straks nog even met hem praten. ga ik u weer voorzien van het volgende mooie nummer. En dat is een, eh, een speciaal werkje. Nogmaals gezongen door Diane Kroll. En een hele bijzondere uitvoering van California Dreaming. All the leaves are brown. And the sky is gray. safe and warm if I wasn't. into a church. I passed along. I didn't tell him Kroll is een zangeres die me nooit verveelt, luisteraars. En ze heeft een heel mooi album gemaakt met allemaal eh, covers eigenlijk. Waarvan dit er één was natuurlijk van de papa's en de mama's. California Dreaming eh, van de papa's en mama's is natuurlijk al heel mooi. Maar deze uitvoering vind ik ook eh, heerlijk om naar te luisteren. En ik heb hem u ook niet willen onthouden vanavond. Nou, wat heb ik nog meer voor u in petto? Ja, u houdt van mij, maar houdt u ook nog morgen van mij? Dat is de vraag natuurlijk. Will you still love me tomorrow? En dat wordt weer mooi bezongen door Brian Ollander. But will you love me tomorrow? Is this a lasting? mensen, wat een mooie muziek bestaat er toch, hè? En niet u er ook zo van. Dit was een groener. En een groener is een man die eh, zo op een speciale manier zingt. En eh, die term komt uit Amerika vandaan. Marco Bublé bijvoorbeeld is een groener. Frank Sinatra is een groener. Tony Bennett is een groener. Maar mijn collega eh, Willem Boer... Willem Bruist heeft hij als bijnaam. Dat is geen groener. Willem, jij bent geen groener, hè? Eh... Nee, ik, Jij bent meer een zoener, toch? <laughs> Ik ben eh, meer een, ja, een zoemer met de M van... Eh, oh, van... oh, Zoemer. ja. Jij, jij, komt zoemend voorbij. Ik kom zoemend voorbij, maar het doet geen pijn hoor. Het doet geen... Nee. <laughs> Oké. hey, want wat, wat, ga je allemaal doen die nacht van 7 op 8 mei? Nou, ik ga de mensen vermaken met, eh, met bijvoorbeeld een paar uh, soul-nummertjes... en wat Motown-nummertjes. En, ja, dat gaat zeven uurtjes duren, dus... Ja, en, eh, want jij hebt een netwerk eh, ook van, met mensen over de grens vandaan, hè? Ja, tot ver over de grens. Ja, tot in eh, Amerika, Canada. En hoe doe je dat nou? Zet je dan een raam van de studio open dat ze het horen daar? Of hoe werkt dat precies? Nee, nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee de deuren, hè, want krijg, krijg ze nooit allemaal... Ja, het is, het is toch een lokale zender? Hoe kan dat nou? Ja, dat, ja weet je, dat, dat heeft te maken met de, de hoogconjunctuur van deze tijd. Ja. Uh, gedeeld door drie karpers en dan kom je uit op de tolweg 10A en dan, dan ben je hier. Ja. Uh, en en, en ook, oh, dankzij, ook de hoogconjunctuur, jij bedoelt het internet. Juist. Ja, want www.zfm, eh, eh, tussenliggend streepje live, luisteraars... dan kunt u ons via internet ontvangen. Kunt u ons ook zien? Ik zou het u niet aanraden, want het is geen gezicht natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. ik heb me nog herinneren, ik heb me nog herinneren dat er eens een keer een nachtuitzending was met... Uh, the boys are back in town. Nou, dat hebben ze geweten, hè? Ja, elke keer politie voor de deur. Die dachten dat er... dat er Graaf Dracula was losgebroken, toch? ja, terwijl ik het was. Je snapt het, je snapt het niet. Nee, nou, maar goed. Nee, maar even zonder gekheid, Willem. Want, want je hebt, je hebt eh, enkele duizenden liedjes opgezocht, geloof ik. Dus het gaat om, dat, eh, om, om een keuze uit te maken, zeg maar. Ja, ik zit nou, om precies te zijn, 1468 nummers of zo. In ieder geval voor iets van 83 uur muziek. En dat, Kijk, dat prop je niet allemaal in zeven uur, dat lukt niet. Maar, heb je dat speciaal gedaan dat je dus zeg maar, mensen niet teleur hoeft te stellen als ze verzoekjes doen? Ja, want ik heb een hekel aan eh, mensen die, eh, die, die niet happy zijn daarin. Ja. Ja. Want je verwacht dan... Eh, je, want er komen ook nog uh, speciale soulkenners binnenwandelen, geloof ik. Ja, ja, ja die komt onder zijn pseudoniem binnen ja, Mr. Motown. Hè. Het is voor mij is de mystery guest. En... Ehm, Mhm. Ja, die meneer die, eh, die, weet, eh, die weet werkelijk alles van Sol Hij, is gewoon een soul op twee beentjes. Oké, maar is hij nou ook de new kid in town? Waarschijnlijk, maar nou, laat me horen. Nou, dan krijg ik helemaal gelijk. Dit is natuurlijk ook een hele relaxte groep... met heel veel hits op hun naam, de Eagles... on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. the new kid in town. duidelijk, eh, Willem, dat er een, eh, een nieuwe kit in town is, hè? Is dat zo? Ik weet niet of jij eh, de, de kit al bent tegengekomen. Nou, ik weet het niet. Misschien een Schotse hooglander en daar een jonkie van. Dat is een bizonkit, hè? Toch? <laughs> Toch? Ja, en zo is het wel. Ja. Ik, wil, ik, kan ja, ik ben Een beetje, ik ben eigenlijk een beetje bioloog, hè. Van, dus ik weet, een heel, veel, ik weet heel veel van Schotse hooglanders. Zijn je nu echt amateur gynaecoloog? nou? Nee, nee, nee, bioloog. Oh, bioloog. Bioloog natuurlijk. Dus ik eet alleen maar biologisch voedsel ook natuurlijk. Nou ja, dat is logisch natuurlijk, anders kan je geen biologisch zijn. Nee, nee, nee. nee. Ik... Ja, wat wil je zeggen? Nou, nee, dat ik sinds kort zo'n eh, dieet volg, zo'n macro-chaotisch dieet. Nou, ik word oh. helemaal gek van joh. Nou ja, je hebt op Facebook kunnen zien dat ik heb meegedaan aan de misverkiezingen. Ik eh, zag het staan. Ze eh, zeiden van als je wil afvallen, dan moet je meedoen aan de misverkiezingen... dan val je meteen af. <laughs> het is zo jammer met jou. <laughs> maar luisteraars, we, we, we, gaan ons verplaatsen even naar... Eh, naar 11 eh, eh, uur? Nee, naar Denemarken. Oh, Denemarken. Ja, we gaan naar Denemarken. En we gaan genieten van een prachtig live gezongen liedje van Procol Harum. Gary Brooker met een gigantisch koor erbij en het heet Hamburg. Ah. Dit ben ik op trompet, voor de mensen die dat niet weten. En Willem, eh, die speelt viool. De, tweede. <laughs> Oh, de tweede viool. <laughs> nee, maar eh, we zullen er niet meer doorheen praten. Je moet echt genieten van dat nummer, is prachtig. and the ceiling was too tall. Ja, eh, niet zomaar een, eh, een nummer. Eh, ik heb het al eerder verteld in een, in een andere uitzending... waar ik ook een nummer van Procol Harum draaide... van hetzelfde concert. En dat was Salty Dog. Waarbij dus een mail werd nagedaan op gitaar. Kan je je herinneren, Willem? Ja, ik kan me heel goed herinneren. Ja. en daar heb ik ook bij verteld dat het koor wat erachter staat... en dat heeft u zojuist ook kunnen horen. Dat koor dat heeft, dat, dat bestaat uit een, nou, ik denk 20 personen... mannen en vrouwen. En die hebben allemaal zelf een eigen microfoon in de handen. Eh, want normaal gesproken als er een koor wordt uitversterkt... dan hangen er aan twee of drie microfoons boven het totale koor... en dan proberen ze daar een mix van te maken... en een eh, zo goed mogelijk eh, te laten overkomen. Maar als je dus allemaal een eigen microfoon hebt als koorlid... Ja, dat... Dan kan je dat helemaal ja, perfect natuurlijk uitversterken. Dat was hier ook het geval. Er is overigens, luisteraars, als u dat aardig vindt... ook een dvd